Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Een bioscoop in Eindhoven heeft een film uit India geschrapt. Dat doen ze nadat medewerkers van de bios zijn lastiggevallen. Het gaat om de Kerala Story. Is dunia ko sirf Allah laten? Only Allah. De film uit India gaat over moslimvrouwen die radicaliseren en zich aansluiten bij IS. De Kerala Story draaide al twee weken in de bios in Eindhoven. Maar de afgelopen dagen werden medewerkers benaderd en lastiggevallen via social media. Ook werden ze zelfs gebeld op hun privénummers. En dat werd steeds bedreigender, zeggen ze. Ook in andere Europese landen was er verzet. Zo kwam er een groepje moslims in Birmingham in Engeland een bios binnen... om te eisen dat de film werd gestopt. This film in Gotha propaganda. This is lies. Ja, dat was dus in Engeland. In Eindhoven zegt de gemeente op de hoogte te zijn van de gevoeligheden van de film en de kritiek binnen de moslimgemeenschap. Ze hebben de politie op de hoogte gebracht van de bedreigingen, maar doen geen aangifte. Een man is met een bestelbusje een politiebureau in Rotterdam binnengereden. De politie denkt dat de man dat met opzet heeft gedaan, omdat hij net was vrijgelaten. Eerder op de dag werd hij opgepakt voor een licht vergrijp, zegt de politie. De man stal het busje en reed door een gesloten slagboom het politiebureau in via het parkeerdek. De ingang ingang is zwaar beschadigd en de man is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en ook opgepakt. En verder raakte niemand gewond. Vind Vindicat. Ja, als je die naam hoort van die Groningse studentenvereniging... dan gaat het toch vaak over ontgroeningen die te ver gaan, seksisme... of laatst nog het mishandelen van een stel ganzen. En om het imago wat op te poetsen... gooien ze morgen de deuren open voor iedereen die even een kijkje wil nemen. En RTV Noord die deed het alvast. Nou ja, dit is echt heel klassiek, maar het is toch gelijk die bierlucht wel? Ja, <laughs> ja dat Die krijg je er niet meer uit, of wel? Nee, zeker niet. Het, uh, het pand staat hier sinds 2014 en eh, nou ja, zoals je merkt eh, wordt het redelijk doorgeleefd... en nee, de bierlucht die, eh, hoort zeker eh, bij, onze, eh, bij Ja, vereniging. Ja, dat. houdt ook nog een evenement met allerlei gasten over het thema saamhorigheid. Het weer, vannacht blijft het helder en morgen is het lekker droog en zonnig met een graad of 20. Zondag ook droog en dan nog een paar graadjes warmer.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 I know I made mistakes, but you forgave them all. Learned my lesson and now I won't let it go. And I don't care how long it takes, even when we separate. A kaleidoscope when we embrace, But burning deep in my, deep in my heart my life you toma, toma, toma que toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma, toma, toma, toma que toma. that I need. Come on let me tell you something more than my father that I need. Come on now, let me tell you something. In my times of tribulation, yeah. players too. Uh, yeah, yeah, cause girls is players too.